van Twee uur. Kirsten Klomp met het en uitspraak van het gerechtshof in Marokko. In hoger beroep kreeg Hamza B. opnieuw 20 jaar cel. Volgens het gerechtshof is hij medeplichtig aan de dubbele liquidatie... in de Amsterdamse staatsliedenbuurt drie jaar geleden. DNA-materiaal, glasplinters en een masker waren daar voldoende bewijs voor. Maar de advocaat van B. zei dat de Nederlandse recherche racistisch is... en beïnvloed door rechtse politiek. Daarom zou het onderzoek niet betrouwbaar zijn en gaat de advocaat de uitspraak opnieuw aanvechten. Op het spoor bij Axel in Zeeuws-Vlaanderen kunnen zeker tot maandag geen treinen rijden. De rails is daar zo ernstig beschadigd door een ongeluk afgelopen middag... dat het dagen duurt om het spoor te repareren, meldt Omroep Zeeland. Een goederentrein botste bij Axel op een vrachtwagen. Zowel de chauffeur als de machinist bleven ongedeerd. De agent die vorig jaar informatie niet doorgaf na een terreuraanslag in Brussel... heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen van twee maanden. De agent kreeg een tip na de aanslag in het Joods Museum over de gebruikte Kalashnikov. Die informatie bleek uiteindelijk niet te kloppen, maar de agent werd dus toch vervolgd. De advocaten van de man gaan in beroep. Bij de aanslag op het museum vielen vorig jaar mei vier doden, onder wie twee Israëlische toeristen. De vermoedelijke dader werd later opgepakt in Frankrijk. In de poolfase van de Europa League hebben afgelopen avond drie Nederlandse clubs gespeeld. AZ leed zijn tweede nederlaag, FC Augsburg, hekkensluiter in de Bundesliga, won in Alkmaar met 1-0. In Istanbul verloor Ajax van Venerbatje met 0-1 en Groningen speelde gelijk tegen Slovan Liberec. In blessuretijd werd het 1-1. Het weer nog, hier en daar opklaringen en het blijft droog bij minima tussen de 7 en 12 graden. Morgenochtend begint grijs, maar af en toe ook periode met zon. Smiddags neemt de bewolking weer toe, het wordt dan een graad of 13.